ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de hele dag al stil op treinstations. Op een paar sprinters tussen Amsterdam en Schiphol na rijdt de NS geen treinen vanwege een staking van het personeel. En dus moeten veel mensen creatief zijn. Ik ben eerst op de fiets naar de busstation, met de bus naar Rai en daar de metro naar Amsterdam Centraal. En daar pak ik weer de fiets. nu met de metro en de bus, dus ik kom thuis, ik kom thuis. <laughs> Ja, dinsdag moet je opletten als je de trein wil pakken. Dan wordt er gestaakt in het westen van het land. De NS weet nu wat voor impact dat zal hebben. In het overgrote deel van Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant... kan je treinreizen vergeten. De dagen daarna volgen nog meer stakingen in andere delen van het land. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zouden vandaag minstens 20 Palestijnen zijn gedood. Sommige van hen zijn geraakt door een Israëlische drone bij een oplaadpunt voor mobiele telefoons. Een nieuwe zoektocht in de vermissingszaak van Madeleine McCann is gestopt. De Duitse en Portugese politie zochten drie dagen lang op meer dan twintig verschillende plaatsen in het zuiden van Portugal. Daar verdween het Britse meisje in 2007. Waarom er ineens weer opnieuw gezocht werd is niet bekendgemaakt. Ook niet of er iets is gevonden. De zoektocht was in de regio waar de Duitse hoofdverdachte regelmatig kwam. En in Hattem in Gelderland worden ze gek van de wilde zwijnen. Dat je die tegen kan komen in het bos zijn ze wel gewend, maar steeds vaker lopen ze door woonwijken. Deze vrouw heeft haar weilandje met paarden beschermd door extra zwaar schrikkeldraad op te hangen. Toen we hier kwamen waren echt eh, alle plaggelagen om, er waren gaten gegraven en er was eigenlijk heel weinig over wat nogal leek op een weiland. Het leek meer op een knollenveld. Ja, je hoorde het, het hielp niks. De boswachter snapte wel waarom er meer zwijnen in wijken gespot werden. Ze hebben begin dit jaar veel biggen gekregen en die hebben allemaal veel eten nodig.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 take another day slow day I'm John Glad. Thank you for joining us for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HTVI. the world, 24 hours a day.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 I know I'm on your mind. I know we had a good time. I'm your friend, I'm fun and I'm fine. I lie. Look at me, you ain't blind. See, I know she loves you. I know she loves you.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 Dinsdag zijn er opnieuw acties op het spoor. NS-medewerkers staken voor meer loon en daarom rijden er geen treinen in een groot deel van Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant. Het standbeeld dat altijd te zien is tijdens dodenherdenking in Amsterdam is teruggeplaatst. Het gaat om het beeld Vrede dat bovenop het paleis op de Dam staat. Het werd vorig jaar weggehaald voor een restauratie. Door een onbekende stof zijn in een postsorteercentrum in Duitsland 12 mensen onwel geworden. Zeven van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam er poeder uit een verdacht pakket. Waar het vandaan kwam is niet bekend. Het weer, regen en vooral in het oosten kans op onweer. Tussendoor af en toe zon en het is zo'n 18 graden. ZFM.